10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De schutter die vannacht op politieagenten schoot in Dallas was een reservist. Hij zat zes jaar in het Amerikaanse leger tot 2015. In 2014 diende hij een maand of zeven als soldaat in Afghanistan. Bij de schietpartij in Dallas kwamen vijf agenten om het leven, zeven raakten gewond en twee burgers. De schutter van 25 jaar werd na een aantal pogingen tot onderhandelen uiteindelijk in een parkeergarage uitgeschakeld door een robotbom van de politie. Vannacht zijn ook drie verdachten gearresteerd. De politie wil nog niet zeggen waarvan zij worden verdacht. Baga-bedrijf Boskalis schrapt de komende twee jaar wereldwijd 650 banen in verband met bezuinigingen. In Nederland gaat het om 150 arbeidsplaatsen. Verder worden 24 schepen uit de vaart genomen. Een deel wordt verkocht en de rest gaat naar de sloop. Volgens het concern zijn er minder opdrachten en ziet het er niet naar uit dat het snel zal veranderen. Bij Boskalis werken wereldwijd 8200 mensen. Het kabinet gaat jaarlijks 33 miljoen euro uittrekken extra voor de behandeling van bejaarden die thuis moeten revalideren na een ingreep of ziekte. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, maar als ze bijvoorbeeld een operatie hebben ondergaan, is vaak tijdelijk intensieve zorg nodig. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn investeren extra in die zorg om te voorkomen dat de ouderen dan onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen het kabinet gaat het pensioenstelsel aanpassen. Jongeren betalen nu mee aan de pensioenkosten van de ouderen... en dat is volgens het kabinet niet vol te houden. Dan wordt er de komende jaren gewerkt aan een nieuwe opzet. Daar is een periode van 25 jaar voor uitgetrokken. De hele aanpassing zal 100 miljard euro gaan kosten. Het kabinet stopt er 40 miljard in. De rest moet uit het bedrijfsleven komen. Het weer. Vanavond kan nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen schijnt geregeld de zon tussen de wolken door.